Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. PVV-leider Wilders wil dat ook Nederland grenscontroles invoert. Duitsland gaat binnenkort paspoorten controleren bij de grens... om te voorkomen dat illegale migranten het land inkomen. Wilders ziet zoiets in Nederland ook wel zitten. Kijken of eh, dit kabinet dat ook kan doen, we zullen het zien. Wat mij betreft, eh, hoe eerder, eh, hoe beter. Als Duitsland het kan, waarom zouden wij het dan niet kunnen? Als Duitsland met een mededeling kan zeggen... wij gaan onze grenzen strenger bewaken. En er staat ook in ons hoofdlijnenakkoord dat wij ook de grensbewaking willen opvoeren. Lijkt mij dat op zijn minst een overweging waard voor het kabinet om goed naar te kijken. Ook de VVD vindt het een goed idee. NSC denkt er anders over. Die partij zegt dat er aan de grenzen van Europa beter gecontroleerd moet worden. De Paralympische medaillewinnaars zijn gehuldigd in Den Haag. Ze zijn toegesproken door staatssecretaris Karremans en premier Schoof. Hij noemde de een Paralympische medaille de allerhoogste prijs. Het komt aan op die ene wedstrijd, die ene finale... waarvoor je keihard hebt getraind. Jaren. En die druk, die adrenaline, is met helemaal niets te vergelijken. En als je dan een medaille wint, ben je heel, heel groot. En net gingen de atleten nog langs bij koning Willem-Alexander op Paleis Noordeinde. Vandaag zijn er allerlei initiatieven tegen zelfdoding. Het is Suïcide-preventiedag. Een heftig onderwerp, maar wel belangrijk om te bespreken. Zo heeft de stichting 113 preventietrainingen. Op je school of werk kun je gratis leren hoe je kunt praten over zelfdoding... als je denkt dat iemand in de knoop zit. Voor Rick heeft zo'n gesprek zijn leven gered. In podcast De Dag vertelt hij dat een man hem aansprak toen hij bij het spoor stond. Maar die man eh, die heeft ja, heel erg goed naar me geluisterd. En voor het eerst in mijn leven voelde ik ook dat iemand dus naar me wou luisteren en me letterlijk zag staan. Eigenlijk heeft dat gesprek mij volledig eh, doen besluiten van goh, eh, dit heeft geen zin of zo. er zijn mensen die naar me willen luisteren. Er zijn mensen die ja, die, die er voor de ander zijn. Er is nog hoop. Praten helpt en als je daar zelf moeite mee hebt... kun je ook anoniem contact zoeken op 113.nl of bellen naar 113. Het weer van het westen trekken er buien over. Een graad of 17 is het. Vanavond ook nog lang regenachtig. Morgen nog herfstachtiger. Met kans op stevige buien met hagel en onweer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland eh, staat nu 120 kilometer file. Veel dagelijkse files zijn eh, langer eh, vanwege de regen. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Knooppunt de Nieuwe Meer doe je er nu een kwartier langer over. Op de A9 Diemen-Alkmaar is een ongeluk gebeurd. Tussen Knooppunt Holendrecht en Badhoevedorp staat daardoor 10 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. De vertraging is 25 minuten. En op eh, diezelfde A9 verderop richting Diemen bij het AMC 10 eh, minuten vertraging. Dan op eh, de ringweg van Amsterdam, de A10 Zuid richting de A10 Noord tussen de Baarsjes en Zeeburg. 10 minuten vertraging. De N201 Hoofddorp richting Hilversum bij Meidrecht 20 minuten extra. En de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn.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 Dat heeft de rechter bepaald. Het treinverkeer in de rest van het land ligt morgenochtend tussen 4 en 8 wel helemaal stil. Ridouan Taghi is overgeplaatst binnen de extra beveiligde inrichting en en zit weer alleen op een afdeling, zegt zijn advocaat. Vorige week werd hij verplaatst. Hij zou toen kort contact hebben gehad met zijn medehoofdverdachte, Said R. In Udol hebben buurtbewoners gisteravond een oplichter betrapt die zich voordeed als agent. De jongen van 17 had aangebeld bij een vrouw met het verhaal dat er veel inbraken in de buurt zijn... en hij daarom haar sieraden voor haar wilde bewaren. Het weer, het is en blijft regenachtig met 18 graden. Morgen opnieuw regen. disguise I read your future but it's written in the past Take a good look, might be your last than cheap as words.